Kus me en ga met me mee. Waar met me mee om de wereld, mijn kind. Kom, kus me en ga met me mee. Mijn meisje. niet weer heen. Zeeman, o laat ons niet alleen. Zeeman, o oh zeeman, toch ga je steeds weer mee. Niets kan jou weerhouden, o jij helpt de zee. op de woeling gebaren, bij storm en bij wind. Denkt hij steeds aan zijn bondje, dat vrolijke kind. Zij leeft in zijn hart, zij zingt in zijn bloed. Hij hoort nog haar stemmen the glow. men daar een aardig paardje. Zeer van weemoed aangedaan. Liefste, ik moet je gaan.